Ook presenteerde hij kookprogramma's op tv, zoals Kookgek en schreef hij kookboeken. Vorig jaar werd bij hem alvleesklierkanker ontdekt. Hij werd later genezen verklaard, maar enkele maanden daarna werd hij weer ziek. Opnieuw bleek het alvleesklierkanker met uitzaaiingen. Joop Braakhekken was 75 jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de miljarden subsidies voor biomassa onmiddellijk worden stopgezet. De Kamerleden roepen minister Kamp op nieuwe subsidieaanvragen niet meer in behandeling te nemen. Energiebedrijven krijgen nu subsidie als ze in hun kolencentrales biomassa bijstoken. Dit zou de uitstoot van CO2 verminderen en zo kan de energie groen worden genoemd. Volgens de Kamer is er steeds meer onduidelijkheid en discussie over de subsidies. De meeste biomassa komt uit bossen in Europa en Noord-Amerika waarbij het vaak niet duidelijk is of die bossen wel duurzaam worden beheerd. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt het onherkenbaar maken van agenten in de media onwenselijk. VVD, PvdA en SP willen politieagenten meer privacy geven. Daarom zou het kabinet met regels moeten komen die het publiceren van herkenbare beelden van agenten verbieden. De NVJ vindt dit geen goed plan omdat politieagenten een publieke functie hebben. Het Spaanse moederconcern van kledingwinkel Zara heeft honderden miljoenen euro's aan belasting ontweken. Dat zegt de groene fractie in het Europese Parlement. Winsten werden doorgesluist naar Nederland, Zwitserland en Ierland, waar de belastingen op dat soort winsten laag zijn. De praktijken van Zara zijn voor ons de groenen niet illegaal, maar tonen wel de noodzaak aan van een betere EU-belastingwetgeving. Het weer. Vanmiddag vooral in het noorden wat regen. Het wordt 8 tot 10 graden. In het midden en zuiden breekt mogelijk de zon even door. Vannacht en morgen overdag weinig verandering. Bewolkt, meestal droog en opnieuw een graad of 11. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A9 Amstelveen-Diemen. Door een spoedreparatie bij Gaasperplas.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 Ik hoop dat het uh, mij er bespaard blijft. Maar als je begint met 8 november, dan gaat het al niet goed natuurlijk. 8 december 2016. En de eerste twee uur van ZFM Muziek Boulevard Live zijn voor Matchbox. Derde jaargang, aflevering 47. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. Je kunt via internet kijken en luisteren en dan tikje je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Veel plezier met de eerste twee, Lulu en de Lovers en Elvis Presley. You know you make me wanna shout, look my a stereo man. me one. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I said lucky to keep on shining. Shine on, the more that's gone and left me blue. I said, blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on, the more that's gone and Dat was eh, Elvis Presley, uiteraard. Dat had iedereen wel gehoord. En het nummer kwam uit 1954, eh, maar het was een B-kantje... van zijn allereerste single, That's All Right. En de titel hiervan was Blue Moon of Kentucky. En we begonnen met Lulu and the Lovers met haar allereerste hit Shout uit 64. We hadden net de B-kant van Elvis. We gaan dan een andere B-kant draaien, maar dan een van de Birds. Hun allereerste grote hit was Mr. Tambourine Man. Die kennen we natuurlijk. Eh, maar de B-kant is ook niet misselijk. Dat heet I Knew I'd Want You. I'd like to love van de allereerste hit van de Birds, Mr. Tambourine Man. En de bijkant heette I Knew I'd Want You. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Vijf nieuwe binnenkomers en allemaal in de lagere regionen. De laagste op 38 en de hoogste op 30. Op 38, verleden week hadden, ze in de hadden we ze in de uitzending met Dancing in the Street. En nu met hun volgende hit, Martha Reeves en de Vandellas. I'm Ready for Love op 38. Arthur Reeves en de Vandellas en I'm Ready for Love op 38. En vier plekken hoger, daar staan de Baron Knights. En de Baron Knights die kennen we van hun eh, grappige plaatjes, zoals je ze kunt horen in Call Up The Groups, waar is allemaal eh, leuke teksten, grappige teksten waren verzonnen op bestaande hits uit die tijd. En daar werden bijvoorbeeld eh, de Beatles en de Stones onder andere op de hak genomen. Dit, dit is ook weer een van hun nieuwe hits... En die staat op 34 Under New Management. <laughs> Sorry, chaps. it doesn't seem to matter what party is in power. Our country always seems in a state, in a state. But what do you propose to do about it? We'll acquire a rocket ship, send all the politicians up to Mars. the secret's going out of their back door. a meeting on your bike. Leave your Rolls Royce in the yard. Don't forget your union card. We will strike till they agree to stop all this redundancy. Dat waren de Baronites met uh, Under New Management. Dan zijn we nu toe aan uh, nummer 32. En dat is die eh, bekende groep met die eh, onuitsprekelijke naam... Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. En uh, Save Me. Komt-ie. your mind's blind, heart's dead, seems there's nothing left but that's crazy feeling. Got this negative about you. 32, Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Ditch met Save Me. En ehm, na verloop van tijd werden ze elkaar waarschijnlijk een beetje... Althans, Dave D ging solo en Dozy, Biggie, Mick en Ditch die, eh, gingen door onder die naam. En die hebben nog een klein hekje gescoord, maar van Dave D hebben we nooit meer iets vernomen. Dat was 32 op 31 nieuws Donovan en Sunshine Superman. through my was dit Donovan en Sunshine Superman. En we hadden vijf nieuwe binnenkomers. We hebben er vier gehad. Dus de vijfde, dat is de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 30. En dat is... De klapper van de week. En het is geen grote hit geworden, helaas voor de Bachelors... met Walk with Faith in Your Heart. disappear from view. That's the time to fight on, and soon. Success is just around the bend. nieuwe binnenkomer Walk With Faith In Your Heart van The Bachelors. Het volgende nummer is geschreven door Bodelo Bryant. Normaal schreef hij zijn hits die hij schreef samen met zijn vrouw Felice. Maar deze deed hij in zijn eentje. Dat deed hij voor Don en Phil Everly. En het heet All I Have To Do Is Dream. En let ook even op de gitaar, want die is van ehm, Chad Atkins. Dream charms whenever I want you, All I have to do is dream, dream, dream, dream when I feel blue in the night. Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Een compositie van Boodle Bryant met op de gitaar Chad Atkins. Ja, dan hebben we alweer toe aan de tip van Willem. En dat is een heel bijzondere, want het is een Nederlandstalige. En dat komt niet zo vaak voor bij Willem. Slechts eh, zo'n beetje één keer per jaar. Maar dan moet het natuurlijk wel een heel erg mooi nummer zijn. En dat is het ook. In het origineel is het... Uh, Damals wollte ich erwachsen zijn.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 Een zee was een slootje, een klomp was een bootje. En de dood was zoiets als de poes van een grootje. De wereld was niet groter dan de globe van vader ik kan hem met mijn been om zijn as laten draaien.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 8 december 1980. Ruud had in zijn programma al een 3-in-1 van John. Ik hou het bij één heel erg mooi nummer. Beautiful Boy. busy making other helaas afgelopen met John Lennon. Beautiful Boy. Als uh, eerbetoon aan een groot componist, zanger en lid van The Beatles. We gaan door met het eh, normale aanbod. Hier zijn de eh, heren van Brainbox, Sea of Delight. fantastische band met uh, Cas Lux en eh, Jan Akkerman als de hoofdrolspelers. En dit nummer Sea of Delight stond op hun debuutalbum... samen met Down Man en Woman's Gun onder andere. Eh, we gaan naar de allereerste single van The Hollies. Werd uitgebracht op 17 mei 1963. En The Hollies die komen uit Manchester. Hier is Ain't That Just Like Me. Mary had a little lamb... This place was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Now ain't that just like me? Well, you know, cracking up over you. You know that I love you, yeah, love you. Yeah. Won't you come along me too? Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men been putting back again. Now ain't that just like me? Well, you know, cracking up over you. You know that I love you, love you. Won't you come and love me too? I shake now. ran away with a spoon. Now ain't that just like me? Well, you know, cracking up over you. You know that I love you, love you. Would you come along me too? I out over the moon. The little dog laughed, he says, such fun, And the fish ran away with the spoon. Now ain't that just like me, well, you know. Cracking up over you, you know that I love you. Yeah. Love you. Yeah. Won't you come and love me too? It's alright now. Won't you come and love me too? Sound and Vision van het album Low uit 1977. En dan gaan we toe naar een eh, top 100 hit uit het jaar 1969 van Nederlandse bodem. Een instrumentale Spooky's Day Off van de Swinging Soul Machine. ging dat eh, Spooky, de zanger, die eh, was niet opkomen dagen bij een plaatopname. En toen hebben ze het maar Spooky's Day of genoemd. Of dat waar is, dat horen we later natuurlijk nog een keer. Maar je moet er altijd wel ergens een punt aan breien. Oké, dit was hem dus. De Swinging Soul Machine en Spooky's Day Off. Hier is, hier is Otis. Amen. Uh. Amen. Mm. Amen. Amen. Amen. With the horns now. Amen. With the rhythm now. Hey. Amen. Hey. Amen. Hey. Amen. Amen. Everybody now. Amen. Amen. amen. amen. Amen. Amen. This little light of mine Amen. Otis Redding, Amen, uit 1967. Dan gaan we naar de laatste van het eh, eerste uur. En die komt van Jubi 40 van het album Rat in My Kitchen uit 86. En dat nummer gaan we ook draaien. Tot zometeen na het nieuws en de berichten.